de schijnen te drijven. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, zo charmant en zo aardig, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te Hallelujah.